10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een medewerker van het Openbaar Ministerie... die vorige maand in Duitsland werd aangehouden op verdenking van drugsmokkel... is voorlopig vrijgelaten. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in de Telegraaf. De krant schrijft dat de vrouw van 53 terug is in Nederland... maar wel verdachte blijft. Ook is ze nog geschorst bij het OM. De vrouw werd samen met haar dochter en schoonzoon opgepakt in een auto die geprepareerd was voor drugsmokkel. De politie vond 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine en 10.000 ecstasypillen. De vrouw zegt dat ze niet wist van de drugs. Minister Kaag geeft voorlopig geen geld aan het VN-agentschap voor steun aan Palestijnse vluchtelingen. Hoge functionarissen van dat agentschap zouden zich volgens een intern rapport schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag, discriminatie en vriendjespolitiek. Er loopt nu een onderzoek. Minister Kaag maakt zich grote zorgen en heeft de VN om opheldering gevraagd. Nederland is een grote donor van het Palestijnenagentschap. Kaag had dit jaar 13 miljoen euro willen betalen. En mondelinge flitsscheidingen in India worden strafbaar. Er komt maximaal drie jaar cel op te staan. Volgens eeuwenoud gebruik kan een moslim van zijn vrouw scheiden... door drie keer het Arabische woord talak uit te spreken. Twee jaar geleden bepaalde het Indiase Hoge Rechtshof... dat talakscheidingen ongrondwettig zijn. Desondanks kwam de flitscheiding volgens de Indiase minister van Justitie... nog honderden keren voor. Met drie jaar gevangenisstraf hoopt het parlement dat er een einde komt aan het gebruik. Het weer tot slot. In de loop van de avond gaan er meer buien vallen. Die kunnen ook gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt vannacht rond de 15 graden. Morgen is er grote kans op buien, lokaal met onweer. Eerst met name in het westen en later wat meer in het binnenland. Bij buien kan op één plek veel water vallen.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 That's why I tell you. station. Back to nothingness, like a week in the desert. me pain if we were to end it. But I could start again. You can depend on it. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.